Goedenavond, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Verschillende organisaties maken zich zorgen over de asielplannen van het kabinet. Het Rode Kruis is bang dat de maatregelen zorgen voor onmenselijke situaties. Het kabinet presenteerde vandaag de nieuwe asieldeal. En daarin kwam ook de spreidingswet voorbij. Er komt een separaat wetsvoorstel om de spreidingswet direct in te trekken. de wettelijke taakstelling statushouders voor gemeenten wordt geschrapt. Het Rode Kruis denkt dat er minder opvangplekken komen door het intrekken van die spreidingswet. Ook het COA, dat verantwoordelijk is voor de opvang in ons land, maakt zich daar zorgen over. Ze denken dat de opvangcrisis in ons land zo alleen maar langer gaat duren. Bert Huisjes stopt als bestuurder bij Omroep WNL. Huisjes was eerst hoofdredacteur en werd later bestuurder van die omroep. Begin dit jaar spraken medewerkers zich uit over de werkcultuur bij WNL. Huisjes zou verantwoordelijk zijn voor een jarenlange angstcultuur daar. Kort daarna stopte die tijdelijk, maar nu vertrekt hij definitief. Tesla-baas Elon Musk heeft de afgelopen jaren meerdere keren gebabbeld met Vladimir Poetin. Volgens de Amerikaanse krant The Wall Street Journal zouden ze het samen hebben gehad over zaken en alle spanningen in de wereld. Musk die steunt Donald Trump in aanloop naar de presidentsverkiezingen. En een Nederlander zorgde vandaag voor een bizar ongeluk in de motorsport. Het gebeurde tijdens de vrije training op de Grand Prix van Thailand. Daar klapte de Nederlandse coureur Zonta van de Goorberg met zijn motor achterop een Italiaanse coureur. De commentatoren van Ziggo Sport schrokken zich wezenloos. Ja, en we hebben Chantra net terug. Oeh! wat gebeurt er hier dan? Zonta van de Goorberg. Oh jongens. Wat doe je nou? Ja, wat daar dus gebeurde, de Italiaanse coureur stond met motorpech midden op de pitstraat. En de Nederlander wilde hem links passeren. Maar precies daar stond een official van de racebaan. Van de Goorberg kon de man nog maar net ontwijken... maar reed wel in op de motor van de Italiaan. En die hield er een flinke kneuzing aan over. Zondag moet Van de Goorberg als straf vanuit de pitstraat beginnen met de race. Het weer nog. Het blijft nog even lekker. En ook morgen krijgen we een mooie dag. Ga dan nog eventjes lekker naar buiten. Want zondag dan zijn er meer wolken. En het is dan ook iets koeler. En er kan ook wat regen vallen. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is een drukke spits. In de regio Noord-Holland staat nog 130 kilometer file. De langste files staan op de A5, hoofdop richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de ring een kwartier vertraging. A9 Diemen richting Amstelveen, voor Amstelveen 10 minuten. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Daar is een ongeluk gebeurd. Tussen Knoop het Raasdorp en de Wijkertunnel staat 9 kilometer file. De rijbaan is daar dicht. Het verkeer moet omrijden via de A22 door de Velsertunnel. A9 Alkmaar richting Diemen voor afrit AMC 10 minuten. Op de ring van Amsterdam tussen Knoop het Koenplein en afrit Volendam een kwartier vertraging. En tussen afrit Haarlem en Knoop het Nieuwe Meer 10 minuten. Op de N202 Amsterdam richting IJmuiden.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 In dat medisch centrum werden veel patiënten behandeld en scholen mensen voor het geweld. Bert Huisjes vertrekt als bestuurder bij WNL en was eerder hoofdredacteur. Huisjes zou verantwoordelijk zijn voor een jarenlange angstcultuur bij de omroep. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 12 graden.